Levi van Eck met het NOS-journaal. De 33-jarige Hagenaar die vastzit voor de vermissing van Simire wordt ook verdacht van ontucht met het 14-jarige meisje... heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het huis van de man is doorzocht en daar zijn aanwijzingen gevonden... dat hij seksuele handelingen met haar verrichtte, mogelijk onder dwang. De man werd al beschuldigd van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Simire was bijna een maand vermist en werd woensdag na een tip gevonden... Het water in de Rijn heeft vandaag een diepterecord bereikt. Het peil bij Lobit kwam vanochtend niet hoger dan 6,87 meter boven NAP. Dat is 2 centimeter lager dan het oude record van zeven jaar geleden. Rijkswaterstaat wil nog niet spreken van een officieel record... want daarvoor moet het gemiddelde peil een dag lang onder het oude record duiken. Minister Blok zal Pakistan laten weten dat de cartoonwedstrijd die Geert Wilders wil organiseren over de profeet Mohammed geen initiatief is van de Nederlandse regering. PVV-leider Wilders wil de sport-spotprentenwedstrijd later dit jaar houden. De wedstrijd heeft in Pakistan al tot protesten geleid... en de Nederlandse zaakgelastige is door de Pakistanse regering ontboden... omdat Wilders zich met de cartoon schuldig zou maken aan belastering van de islam. De wedstrijd wordt in Nederland niet verboden... omdat wij pal staan voor de vrijheid van meningsuiting, zegt minister Blok. De burgemeester van Gorkum heeft op het zomerfeest urban muziek... zoals hiphop en rap verboden. Ze zegt dat urban muziek vooral mensen van buiten de stad trekt... en de kans op rellen daardoor groter is. Als voorbeeld noemt ze het optreden van Broederliefde vorig jaar... toen er door de drukte vechtpartijen ontstonden. Het weer, vooral in het noorden enkele buien, soms met onweer... maar er is ook zon bij 17 tot 20 graden. Vanavond laat op veel plaatsen buien, ook in het weekend koel en wisselvallig.